Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk is de eerste halve finalist op het WK in Rusland. De ploeg versloeg vanmiddag in de eerste kwartfinale Uruguay met 2-0. Varaan scoorde kort voor rust met een kopbal de 1-0 op een vrije trap van Griezmann. En op een schot van Griezmann in de tweede helft liet doelman Muslera van Uruguay de bal door zijn handen glippen. En zo werd het 2-0. Straks om 8 uur wordt afgetrapt voor de tweede kwartfinale. België speelt dan tegen Brazilië. Twee medewerkers van de Iraanse ambassade in Den Haag zijn het land uitgezet. Dat heeft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst bekendgemaakt. De Iraanse diplomaten werden een maand geleden uitgewezen. Waarom de twee weg moesten heeft de AIVD er niet bij gezegd. De wietproef wordt niet in meer gemeenten uitgevoerd dan in het regeerakkoord is afgesproken. Het aantal gemeenten waar wordt gekeken of legale teelt tot minder overlast leidt, blijft staan op 6 tot 10. Een adviescommissie had gezegd dat er meer gemeenten nodig zijn... om landelijk te kunnen beoordelen of de wietproef een succes is... maar het kabinet gaat daar niet in mee. Het Nederlandse pompbedrijf Van Hek gaat mogelijk helpen bij de reddingsactie van de voetballers die vastzitten in een Thaise grot. Het bedrijf uit Noordwolde in Friesland hielp eerder bij het leegpompen van ondergelopen polders in Engeland en van een mijn in Servië. De directeur is onderweg naar Thailand om te kijken wat hij daar kan doen en of het zin heeft om pompen uit Friesland daarheen te vliegen. Een jeugdtrainer van een voetbalclub uit Schaik moet een half jaar de gevangenis in... omdat hij in de kleedkamer stiekem naakte jongens heeft gefilmd en gefotografeerd. Hij deelde de beelden via internet. Op zijn laptop werd een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. De rechtbank veroordeelde de jeugdtrainer tot een celstraf van twee jaar... maar daarvan is anderhalf jaar voorwaardelijk.